Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Zieke ouderen hebben en houden recht op een plek in een verpleeghuis als ze zorg nodig hebben. Dat zegt staatssecretaris Van Rijn in reactie op een onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Volgens hem is er genoeg geld. Zorginstellingen zeggen dat zieke ouderen door geldtekort steeds vaker niet kunnen worden opgenomen in een verpleeghuis. Door het tekort zou er niet genoeg personeel kunnen worden aangenomen. In en rond de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 43 doden gevallen bij verschillende aanslagen. De zwaarste aanslag was bij een moskee in het oosten van de stad, waar een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. En in twee steden ten zuiden van Baghdad gingen autobommen af. Afgelopen zaterdag vielen ook al tientallen doden bij aanslagen in Irak. Dronken automobilisten in Rusland worden in de toekomst zwaarder gestraft, melden Russische media. Het Russische parlement heeft een wetsvoorstel ingediend... waardoor bestuurders met drank op maximaal 20 jaar hun rijbewijs kwijt kunnen raken. Jaarlijks vallen er in Rusland duizenden doden en gewonden... bij ongelukken die zijn veroorzaakt door dronken automobilisten. Bij een ruzie tussen twee vrachtwagenchauffeurs in Klazinaveen is een man uit Rijssen zwaar gewond geraakt. Hij lag op een rotonde bij een afrit van de A37. Vermoedelijk kregen de chauffeurs ruzie nadat de spiegels van hun trucks elkaar hadden geraakt. De politie denkt dat de man uit Reizen uitstapte en door de ander is overreden. De dader en de andere inzittenden van de vrachtwagen uit Duitsland zijn opgepakt. Tientallen reizigers hebben vanmiddag bij Utrecht twee uur vastgezeten in een gestrande trein. De Intercity vanuit Den Haag kwam door een defect stil te staan bij Vleuten... op een plek die met bussen moeilijk bereikbaar is. De NS heeft een andere trein gestuurd om de gestrande reizigers naar Utrecht Centraal te brengen. Het weer nog op steeds meer plaatsen regen. Het wordt een graad of 18 vandaag. Ook vannacht veel regen. Morgen vanuit het noorden steeds meer zon. Dan een graad of 17. Dit was de... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal zo'n 40 kilometer file. Dit zijn de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ambacht en de randweg van Dordrecht 5. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweert 7 kilometer.